Ze zouden Marokko en Qatar hebben meegeholpen met het omkopen van politici. Bij een aantal parlementariërs zijn thuis enorme stapels contant geld gevonden. En een van de verdachten heeft nu bekend dat hij meehielp en een deel van het geld beheerde. Premier Rutte is nu op een EU-top in Brussel en reageert op de zaak. Vreselijk, eh, uiteraard allemaal geschokt. Tegelijkertijd is het echt een zaak van het parlement en ik heb veel vertrouwen en de voorzitter, de president van het Europees Parlement, die vind ik tot nu toe ook de goede dingen heeft gezegd en gedaan. Ook een oud vicevoorzitter van het Europees Parlement is opgepakt. Zijn ze afgelopen week ontslagen. De man die vorig jaar tijdens Oudjaarsdag in Haaksbergen een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een klaphamer, krijgt een taakstraf van 240 uur. Nou krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij het ongeluk met de klaphamer kwam een jongen van 12 om het leven. Een andere jongen van 11 raakte gewond. Bij een klaphamer wordt er op explosief poeder geslagen, waardoor je een harde knal krijgt. Niet alleen in Nederland is het soms chaos op het spoor en rijden de treinen te laat. Ook in Machu Picchu in Peru staan vandaag honderden mensen vast op perrons. De treinen rijden daar niet door grote protesten tegen de nieuwe president. Zo'n 800 toeristen zijn gestrand bij de toegangspoort van de oude Inca-stad. En pas op als je vanmiddag naar huis rijdt. Het kan verraderlijk glad zijn. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor IJssel. Vanaf 5 uur moet je oppassen in noord holland Friesland en Groningen. En een paar uur later ook in de meeste andere provincies. Vanochtend gebeurden er ook al ongelukken door gladheid. In Delft en Bergambacht in Zuid-Holland gleden twee auto's het water in. De bestuurders konden er net op tijd uitkomen. En deze man in Rijswijk dacht ook dat hij voorzichtig reed, maar toch ging het mis. Het was zo glad dat ik eh, tegen een pal gewoon reed. Dus eh, ik zit gewoon met, met een ongeluk hier. En de auto staat gewoon in de weg. Het weer op de meeste plekken wel lekker zonnig vanmiddag. In het noorden en westen zijn er iets meer wolken en soms dus ook een bui. Het wordt 1 graad in het oosten, je op 5 langs de kust. Morgen in het oosten bewolkt, in het westen zonnig en 0 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij knooppunt Burgerveen 4 kilometer file en de vertraging is iets minder dan 10 minuten.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 It's just around the corner. Christmas. presents. The stockings are filling up too. I bet you'll never believe it when you see. What did you get me? Christmas. is just Disaster. fancy restaurants. She takes the sadness out of me.